Mariat Krol met het NOS Journaal. Zeker zeven doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse artsen zijn er nog eens 15 mensen gewond geraakt. Vier Palestijnen kwamen om het leven toen hun huis in de zuidelijke stad Rafah werd gebombardeerd. De drie anderen kwamen om bij een aanval bij een vluchtelingenkamp. Een van de doden is een meisje van vier. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds het begin van het offensief al 1719 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische zijde zijn er zeker 64 militairen en drie burgers omgekomen. De politie is op zoek naar een boot die betrokken was bij een aanvaring op de Vinkenveense plassen. Bij, de bij een botsing tussen twee boten kwamen gisteravond laat twee opvarenden om het leven. Twee anderen kwamen in het water terecht, maar zijn niet gewond geraakt. De brandweer kon ze hevig geschrokken uit het water halen. Wie de opvarenden van de andere boot waren is niet duidelijk, omdat die er na de botsing direct vandoor ging. De politie heeft een helikopter en een oproep via Burgernet ingezet om de boot te vinden, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. De Universiteit van Amsterdam is een bijzondere collectie boekenrijker. Het zijn 5000 fotoboeken van Nederlandse fotografen als Ed van der Elsken, Erwin Olaf en Johan van der Keuken. De uitgebreide verzameling historische boeken komt van een verzamelaars-echtpaar... dat de collectie de afgelopen 30 jaar aanlegde. De 5000 boeken geven een gedetailleerd overzicht van fotografie, vormgeving en de Nederlandse samenleving tussen 1935 en nu. Een groot deel van de collectie is aan de universiteit geschonken. De rest is aangekocht. Het weer, vannacht nog droog. De komende dag vooral in het oosten wat buien.